blauw-wit van kleur en heeft schade rechtsvoor. De grootste bank van China opent vandaag een kantoor in Amsterdam. Het is ICBC, de grootste bank ter wereld. De Chinezen hadden al drie vestigingen in Europa en er komen er nu vijf bij, waaronder die in Amsterdam. ICBC richt zich vooral op Chinese bedrijven. Minister De Jager verwacht dat die zich nu sneller in Nederland zullen vestigen, wat goed is voor de werkgelegenheid. Het weer, het is droog met zonnige perioden en het wordt 2 graden in het oosten tot 5 in het westen.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. NS en ProRail erkennen dat ze tijdens het winterweer vorige maand onacceptabel hebben gepresteerd. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. NS-topman Meerstad gaf toe dat het ontbrak aan goede reisinformatie en dat er te veel materieel defect raakte. Ook verliep de omschakeling naar de winterdienstregeling moeizaam. Topman Klerk van ProRail noemde de overlast onaanvaardbaar. De Tweede Kamer praat nog de hele dag over de winterproblemen op het spoor. In verschillende plaatsen in Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de resten van het regime van de gevluchte president Ben Ali. Duizenden mensen zijn op de been. De demonstranten willen dat de nieuwe regering alle banden met het oude regime verbreekt. In de hoofdstad Tunis loste de politie waarschuwingsschoten toen demonstranten op weg gingen naar het hoofdkwartier van de partij van Ben Ali. De werkloosheid is voor de tiende maand op rij gedaald. In december zaten volgens het CBS 401.000 mensen zonder werk. Dat zijn er 8.000 minder dan een maand eerder. Vooral vrouwen zijn minder vaak werkloos. Vergeleken met een jaar geleden zijn er wel meer mensen van boven de 45 op zoek naar werk. Onder jongeren is het aantal werkzoekenden sterk gedaald. PvdA-kamerlid Timmermans vindt dat topambtenaren gemene trucs hebben uitgehaald richting Wouter Bos.